NOS nieuws van 11 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De brandweer gaat actie voeren. De vakbond FNV Overheid had de Vereniging Nederlandse Gemeenten een ultimatum gesteld. Dat liep om 10 uur af. De bond en de gemeente die werkgever zijn hebben een conflict over de pensioenleeftijd. De gemeenten willen dat die wordt verhoogd naar 62 jaar, maar volgens de bond kan dat niet. Daarvoor is het werk te zwaar. De brandweer rukt vandaag vanaf maandag alleen uit voor spoedeisende incidenten. In principe duurt de actie de hele zomer. Dat betekent dat er geen kelders meer worden leeggepompt... en geen katten meer uit de boom worden gehaald. Door een valwind is vanochtend een ravage aangericht in Breukelen. Langs het Amsterdam-Rijnkanaal braken zo'n 20 bomen af. Enkele wegen raakten geblokkeerd door omgewaaide bomen en afgewaaide takken. Hoe verder veel schade is aangericht is nog niet bekend. De brandweer van Breukelen is bezig de weg vrij te maken. Op de vernieuwde A4 richting Den Haag gebeuren opvallend veel ongelukken. Tussen Leiden en Leiden-Dorp ging het vorig jaar 135 keer mis. Volgens de stichting Incidentmanagement Nederland is dat 35% meer dan in 2010. Een paar jaar geleden is een stuk snelweg vernieuwd en is de rijbaan anders ingedeeld. Zo dus is er een wegversmalling en moet het verkeer door een tunnel. Het was de bedoeling de doorstroming zou verbeteren, maar het aantal ongelukken en files is juist toegenomen. Op de andere rijbaan, richting Amsterdam, nam het aantal ongelukken af. In die richting is er geen wegversmalling. Dan nog het weer. Stevige regen- en onweersbuien trekken over het noorden van het land weg. In de loop van de ochtend breekt dan de zon door, 20 tot 32 graden. Later vandaag komen vanuit het zuidwesten opnieuw zware buien het land binnen. Het KNMI heeft daarvoor code oranje afgekondigd in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht.